Trudy Vendrig met het NOS-journaal. De Nationale Overgangsraad van Libië verklaart morgen officieel dat het land is bevrijd, nu oud-dictator Gaddafi is gedood. De leider van de Overgangsraad, Jalil, heeft dat bekendgemaakt. Gaddafi werd gisteren volgens de autoriteiten gedood toen er na zijn arrestatie een vuurgevecht uitbrak. De precieze toedracht is onduidelijk. Op veel plaatsen in Libië is tot diep in de nacht gefeest en ook vanochtend waren vreugdeschoten te horen. Volgens interim premier Jibril is het uitroepen van de bevrijding morgen een signaal om te beginnen met het installeren van een nieuwe regering in Libië. Die moet een nieuwe grondwet opstellen en de eerste democratische verkiezingen in 42 jaar voorbereiden. De stroomstoring die vanochtend een deel van de Betuwe heeft getroffen is voorbij. Rond 7 uur vanochtend kwamen zo'n 100.000 huishoudens in het gebied rond Tielen en Geldermalsen zonder stroom te zitten. Oorzaak was een brand in een verdeelstation. De stroomstoring had ook gevolgen voor het treinverkeer. Op het traject tussen Geldermalsen en Den Bosch konden geen treinen meer rijden. Inmiddels rijden ze weer volgens schema. Het is de derde keer in vier jaar dat Tiel en omgeving door een grote stroomstoring worden getroffen. Het Chinese meisje dat vorige week twee keer werd overreden en niet werd geholpen door omstanders, is in een ziekenhuis overleden. Het ongeluk bracht in China een heftige discussie op gang. Op beelden van een bewakingscamera is te zien hoe het meisje door een vrachtwagen wordt aangereden en dat meerdere voorbijgangers haar zien liggen, maar niet helpen. Even later wordt ze opnieuw aangereden. In China worden vaker incidenten gemeld waarbij slachtoffers van ongevallen aan hun lot worden overgelaten. Er zijn gevallen geweest waarbij slachtoffers hun helpers aansprakelijk stelden voor hun verwondingen. Het weer zonnig, het blijft zo goed als droog en het wordt een graad of 11. Ook morgen zonnig en ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Hoka van de ANBB. Files in de Randstad staan onder meer op de A1 Amsterdam naar Amersfoort... Tussen het Eemnes en Afrit Bunschoten 5 kilometer. Verderop tussen Eembrug en het Hoevelaken 4. Op de ring Amsterdam de A10 tussen de knooppunten Watergasmeer en Amstel 4 kilometer na een ongeluk. Bij het Amstel is de rechte rijstok afgesloten. A12 Den Haag naar Utrecht tussen Reewek en Nieuwebrug 2. A27 Almere naar Utrecht tussen Bilthoven en het Lunetten 7 kilometer door een ongeluk. Bij het Lunetten is de linkerrijstok afgesloten. Daardoor staat ook flink vast op de A28 naar Utrecht. Daar staat tussen, tussen Afrit Dolder en Knoop het Rijnsweert 6 kilometer.